De ceremonie is binnen met een beperkt aantal genodigden. En dat heeft alles te maken met het weer. Toch zijn er veel mensen naar Washington gekomen. Yes, it's freezing, but we're here. We're happy. We're blessed to see Trump get inaugurated. Thank God. I'm here to support President Trump. I'm excited for the next four years. We're finally going to get our country back. You know, we're waiting for the change that Obama promised a long time ago, and I believe we're finally going to get it now. I'm um, freezing, but it was worth it because we love Trump. Woo! Ja, het is flink koud dus in Washington. Washington, de thermometer wijst daar nu min 3 graden aan. De politie heeft 15 jongeren opgepakt voor een reeks explosies met zwaar vuurwerk in Rotterdam, Zandvoort en Den Haag. De verdachten zijn tussen de 15 en 25 jaar oud, zegt de politie. En dat is zorgelijk, hè? Want dat zijn eh, jonge mensen die nog eh, veel eh, voor, zich, voor zich hebben. maar je vraagt je af of dat deze mensen eigenlijk wel beseffen, voldoende beseffen waar ze mee bezig zijn. De jongeren werden vanochtend tijdens invallen op verschillende plaatsen in de Randstad opgepakt. En de politie waarschuwt voor oplichters op Snapchat. Ze zien het de laatste tijd veel voorbij komen in Amsterdam. Tientallen scholieren krijgen berichten dat ze iemand lastig zouden hebben gevallen... en dat ze daarom geld moeten betalen. Dat gaat soms om honderden euro's. Deze jongen werd ook de dupe. Ik kreeg dus via Snapchat kreeg ik een bericht. Het gaat dus om de afperser die mij een bericht heeft gestuurd. Die zei dat ik iets heb gezegd wat niet zo is. Na een hele lange discussie achter de rug te hebben met de afperser... zei hij uiteindelijk dat ik 100 euro moest betalen. Daarna liep het steeds eh, op omdat ik het niet wou betalen natuurlijk. Als ik het bedrag niet zou betalen, dan zou de afperser uiteindelijk ja, naar mijn huis komen, zei hij. Hij heeft daarna het contact geblokkeerd. Heb ik nog het weer. blijft bewolkt met vannacht wat lichte neerslag. In het binnenland kan het plaatselijk ook glad worden. Morgen krijgen we een grijze dag en het wordt een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Wat opvalt, dat is de A10, de ring zuid van Amsterdam. Die is na een ongeluk bij knooppunt De Nieuwe Meer wel weer vrij. Maar je hebt nog een kwartier vertraging. Dat is richting Den Haag en Rotterdam op de A10 Zuid. En op de N522 is het druk van Belmermeer naar Amstelveen.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 Volgens een Palestijns persbureau zijn er ondanks het bestand Israëlische beschietingen geweest in Gaza. Twee Palestijnen zouden zijn gedood door Israëlische scherpschutters... en bij een droneaanval zouden acht gewonden zijn gevallen. De berichten worden niet bevestigd. En voor verschillende aanslagen met zwaar vuurwerk en explosieven zijn 15 mensen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij ontploffingen in Rotterdam, Den Haag en Zandvoort. De verdachten zijn tussen de 14 en 25 jaar. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met wat regen en temperaturen rond het vriespunt. Morgen weer grijs bij 2 tot 5 graden. start strutting what it is. Vixen's fighting for their stress. I butt in like Mr. West. Yes, you gon' finish dear. And your body so superb. you get the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year.